Hij benadrukte dat het Libische leger anders is dan dat van Egypte en Tunesië. In die landen kozen de militairen de kant van de betogers. Saif Gaddafi zei dat de protesten zijn aangezwengeld door islamisten, Egyptenaren en Tunesiërs die het regime omver willen werpen. Ook zei hij dat er veel minder doden zijn gevallen dan de media melden. Hij beloofde overleg over hervormingen en zegde het volk loonsverhogingen toe. Eigenlijk zou kolonel Gaddafi zelf een toespraak houden. Het is niet bekend waarom een van zijn zoons dat heeft overgenomen. Volgens Saif is zijn vader nog wel in Libië. Voor het eerst wordt er ook gedemonstreerd in de hoofdstad Tripoli. Daar zijn auto's in brand gestoken en gevechten uitgebroken tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi. Volgens Al Jazeera zijn er ongeveer 3000 mensen de straat op gegaan. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn bij de betogingen in Libië tot nu toe 233 doden gevallen. De christendemocraten van bondskanselier Merkel hebben bij de deelstaatverkiezing in Hamburg een historische nederlaag geleden. De CDU kreeg iets meer dan 20% van de stemmen en is daarmee gehalveerd. De sociaal-democratische SPD is de grote winnaar en heeft nu de absolute meerderheid in Hamburg. Het is voor de CDU het slechtste resultaat ooit in de deelstaat. De partij werd na tien jaar regeren in Hamburg afgerekend op plaatselijke thema's. De regering in Berlijn hield de verkiezingen scherp in de gaten... omdat er dit jaar nog zes deelstaatverkiezingen zijn. Die hebben invloed op de samenstelling van de Duitse Eerste Kamer. Het weer, het is helder. De temperatuur ligt tussen de min 7 en min 2...